Zes uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. Minister De Jonge van Volksgezondheid wil snel af van de regel die gemeenten verplicht om zorgtaken Europees aan te besteden. Hij heeft daar vandaag in Straatsburg met Europarlementariërs uit verschillende landen over gepraat. De Jonge vindt de gedachte achter Europese aanbestedingsregels begrijpelijk voor bedrijven, maar niet logisch voor de zorg. Het is niet logisch dat mensen vanuit Portugal of Litouwen in de Nederlandse zorg aan de slag gaan, zegt de minister. Voormalig koffieshophouder Johan van Laarhoven wordt als hij vanavond in Nederland is aangekomen... overgebracht naar de gevangenis in Vught, zegt zijn advocaat Knoops. Hij is daartegen en wil medische zorg afdwingen bij de Nederlandse staat voor zijn cliënt. Volgens Knoops is Van Laarhoven na vijf jaar Thaise cel zo verzwakt dat hij niet meteen naar een gevangenis kan. Van Laarhoven is in Thailand veroordeeld vanwege witwassen. In Nederland komt nog geen ophokplicht voor pluimvee. In Oost-Europa is de vogelgriep uitgebroken... en pluimveeorganisaties zijn bang dat besmette vogels naar het westen vliegen... omdat het kouder wordt in het oosten. Ze hadden minister Schouten daarom om een ophokplicht gevraagd... maar de minister vindt dat nog niet nodig. En de zeven zussen van de Ierse schrijfster Lucinda Riley... is voor het tweede opeenvolgende jaar het best verkochte boek van Nederland geworden. Het is geen enkele auteur eerder gelukt. Ze staat bovendien met vijf van haar boeken in de top 10... Vier andere delen van de Zeven Zussen-serie staan op de vierde, vijfde, zevende en tiende plaats. De serie gaat over zeven vrouwen die als kind zijn geadopteerd... door een welgestelde man uit de Zwitserse stad Genève. Bij zijn dood laat hij voor elke vrouw een brief na... met aanwijzingen over haar afkomst. Het best verkochte Nederlandse boek is Grand Hotel Europa... van Ilja Leonard Vijver op de tweede plaats. Het weer, opklaringen en het blijft vanavond droog. Vannacht meer bewolking, de temperatuur zakt dan naar een graad of 7. Morgen trekt een regengebied van west naar oost over het land. In de middag volgen dan buien en het wordt rond de 9 graden.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 De rechte rijstrook is dicht. De file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is behoorlijk lang. Tussen Hoofddorp en Dorp 17 kilometer met een half uur oponthoud. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar langzaam rijden. Tussen Akersloot en de Ring van Alkmaar 6 kilometer met daar 10 minuten vertraging.